De nationale ombudsman is kritisch. Hij vindt dat ouderen die liever met cash betalen die keuze moeten hebben. Ook toezichthouder de Nederlandse Bank vindt dat er tenminste één balie zou moeten zijn waar contant geld wordt geaccepteerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil niet reageren. RTL Nederland trekt minder kijkers en verdient daardoor minder aan reclames. De winst van de zendergroep daalde daardoor met bijna 10% naar 87 miljoen euro. En ook de omzet daalde met 4%. De kijkcijfers van RTL gaan al jaren achteruit. Sinds 2015 daalde het marktaandeel van 25 naar 23 Vanwege de slechte kijkcijfers van RTL Late Night werd vorige week bekend dat presentator Umberto Tan wordt vervangen door Twan Huis. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar opnieuw gestegen. Het ging om ruim 6500 mensen, 8% meer dan het jaar ervoor. Volgens de regionale toetsingscommissies is de toename vergelijkbaar met voorgaande jaren... en zullen de euthanasiemeldingen ook de komende jaren stijgen. De toetsingscommissies zeggen dat vorig jaar bij 99,8% van de meldingen zorgvuldig is gehandeld. Transport en Logistiek Nederland is blij dat er bij code rood geen algeheel rijverbod voor lege vrachtwagens komt. Volgens de brancheorganisatie zou zo'n verbod overdreven zijn, onder meer omdat het bij een weeralarm vaak niet overal in het land even gevaarlijk is. Er werd gepleit voor een rijverbod nadat tijdens de storm in januari tientallen vrachtwagens waren omgeslagen. Het weer wisselend bewolkt en vanuit het zuiden kans op buien, maar er is ook wat ruimte voor de zon en het wordt 6 tot 10 graden.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 I never wanted. it gifts for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want pain, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world when I'm feeling down. I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against all reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't see unstoppable. I need peace, I need love, I need all the things that fall above. I need emotions it throws me back again. Hanging on the wire, yeah.